9 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de Middellandse Zee is een grote actie gaande om duizenden bootvluchtelingen te redden. Marineschepen uit verschillende landen zijn opgeroepen om koers te zetten naar Libië. Volgens de Britse zender Sky News gaat het om alle Europese marineschepen in de regio. De Britse marine zegt tegen de zender dat zich op en rond de Libische grens inmiddels een half miljoen mensen ophouden. Die wachten op een kans om deze zomer de oversteek naar Europa te wagen. Of dat aantal klopt is niet bekend. Een dag voor het begin van de G7-top in Garmisch-Partenkirchen in het zuiden van Duitsland zijn bij een demonstratie enkele mensen gewond geraakt. Een aantal betogers bekogelden de politie met flessen, waarop de politie reageerde met traangas. Drie actievoerders zijn aangehouden. Er zijn zo'n 20.000 politiemensen op de been om de top in goede banen te leiden. In Tsjechië is schrijver en voormalig dissident Ludwig Fatsulik overleden. Hij was de opsteller van een manifest waarin hij opriep tot democratisering in het communistische Tsjechoslowakije. Fatsulik schreef het document midden in de Praagse lente in 1968 om het proces van democratisering te steunen. Dat was ingezet onder de hervormingsgezinde leider van de communistische partij Alexander Dubček. De schrijver was ook medeoprichter van mensenrechtenbeweging Garta 77. Daar speelde Václav Havel, de latere president van het land, een leidende rol. Formule 1-coureur Max Verstappen start morgen als laatste bij de Grand Prix van Canada. Hij reed in de kwalificatie de twaalfde tijd, maar moet morgen bij de start toch als twintigste in de rij aanschuiven. Dat komt door twee straffen die Verstappen zijn opgelegd, onder meer vanwege de botsing die hij bij de vorige race in Monaco veroorzaakte. Bij de Grand Prix morgen in Canada start Lewis Hamilton van pole position. Het weer, het blijft vanavond en vannacht droog en het is vrijwel onbewolkt.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 welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Vandaag 6 juni 2015. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin in het centrum van Zandvoort. Dat doen we met het laatste shownieuws, de party-update en de 10 boven beste plaats voor de dansvoet. Dat in het eerste uurtje. Het tweede uurtje hebben we DJ Mauser met zijn Global House Vibes... En straks vanaf 11 uur DJ Kelly uit Italië... met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens als opening hoor je grote hit van Joe Stone... met The Party. Dat was natuurlijk een nummer van Montel Jordan. Deze ook samen met This Is How We Do It. Onderweg zometeen Flowrider Robin Thicke... Vernon White, Just Climb... die is Gregory Porter met Liquid Spirit in een Claptone Remix.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 Kim Kardashian die is waarschijnlijk zwanger van een tweeling. Bij de IVF-behandeling zijn twee eicellen bevrucht. Bevrucht, waardoor het gezin ineens flink wordt uitgebreid. En dat Kim haar handen hiermee vol heeft, richten eh, ken jij zich op de rest van haar familie. En gaat Kim's zus Kylie helpen met haar zangcarrière. En hij wordt de producer van het album dat ze wil uitbrengen. Er is flink wat werk aan de winkel, want echt zingen kan ze volgens insiders niet. Nou, misschien heb je het wel eens gehoord. Eh. Misschien heb je het gezien op het internet. Maar eh, ja, je vraagt je af of het überhaupt nog mogelijk is. Maar ja, in de studio kunnen ze een hoop doen. En eh, na Leonardo DiCaprio heeft Rihanna haar klauwen opnieuw in een bekende man gezet. Voetballer Karim Benzema is de gelukkige. Rihanna en Benzema zijn samen gesignaleerd in een Cubaanse, restaurant in New York... waar het nogal klef uh, eraan toe ging. Ze verlieten het restaurant niet met elkaar, maar toch is er al tijden iets aan de hand tussen die twee. Zo schreef Ridi op Twitter nog vorig jaar tijdens het WK toen Frankrijk was uitgeschakeld. bij schatje Benze. En wij houden je zeker op de hoogte. als je trouwens fan bent van Iggy Azalea slecht nieuws voor je. De Great Escape Tour is afgeloest. Afgelost, niet afgeloest, maar afgeloest of afgelast. Heb Alle mensen die een kaartje hebben gekocht krijgen gelukkig hun geld terug. De tour die voor deze herfst gepland stond is helemaal gecanceld. De reden voor het afzeggen is niet bekend, maar ze willen een nieuwe tour plannen. Zodra haar nieuwe album uitkomt in 2016. Dus eh, dat duurt nog eventjes. we zand voor de Nightwalk. Terug naar de muziek. Hier is Maatkamer. Don't worry. Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Game Gaye met Sexual Healing hoor je dan in de SNBRN remix. En daarvoor horen we Matt komen Don't Worry. En dat deden, zij samen met Ray Dalton. En ik hoop niet dat je dit ooit eh, in het vliegtuig mee mag maken. Dan dansen de, dansen de crowd, want eh, ik denk dat de piloot er niet blij mee is. En het is nog maar een vraag of je dan levend de grond weer bereikt zie ze antwoord de Nightwalk. Het is weer tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 6 juni 2015. Als eerste beginnen we even met Escape in Amsterdam. We hebben het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro. Voor meer informatie check even de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoerse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen René Ames, Alfredo, Miss Banti, het wordt weer een hele gezellige avond. Vanavond in Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Club Cell in Almere. Funkadelic 7 Year Anniversary. Begin vanavond om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Intrace 10 euro. Met onder andere Alvaro, Casey Jones, Sherman Ology, Gennaro Neville, The Village Brothers, Noah Mello en de, eh, de Garudas. Dat is allemaal vanavond in Almere in Clubcel. Funkadelic 7 Year Anniversary. En als we dan weer terug gaan naar Amsterdam... dan kan je naar Ape Club en Lounge. Dus vanavond Be Exclusive. Ook dat begint om 11 uur tot 4 uur in de ochtend. is 15 euro. Met onder andere Avro Turo, Bad Guys Futing, MCG... Pascal Moreno en uh, Giancarlo en Juvenis. En de MC is DJ. Dat is het. Eh, Vanavond in Ape Club en Lounge in Amsterdam. Het feestje P-Exclusive. En vanavond in Air in Amsterdam. Amsterdam Open Air in Betweener. Begint om 11 uur. Interest 15 euro. Voor meer informatie check op de website eh, air.nl... met onder andere Kulo Dusson, Edu Imbernon... Oliver Whiter, Prank en Canan K7. En in Area 2 hebben Jack Jameson en Friends... Dat vanavond in Club Air Amsterdam Open Air in Betweeners. En vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore. Met vanavond het thema Picture Perfect. Begint rond middernacht, duurt tot 6 uur in de ochtend. Interrace 10 euro. Met onder andere Prime, PJ Bickel, Hokuto en Abstract. Dat dus vanavond in de Melkweg. Encore met Picture Perfect. En vandaag in Amsterdam had je natuurlijk Amsterdam Open Air... in het recreatiegebied Gaasperplas in Amsterdam. Maar ja, dat is eh, alweer bijna afgelopen. En vanavond in Haarlem in de Stalker. Ik heb weer twee flyers gekregen. Dus voor de zekerheid checken we de website eh, clubstalker.nl. De eerste flyer die ik in mijn handen heb, eh, die gaan we doen. Vanavond in de Stalker, het feestje Drop It. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree 7 euro. En voor meer informatie check voor de zekerheid clubstalker.nl. Met onder andere Dominique Brooks, Tim van Aars en Patchwork. Dat is vanavond in de Stalker in Haarlem. En tot zover de partyagenda. Gaan we snel terug naar de muziek. En wat voor muziek? Luister en geniet mee. Heartbreaks and promises I've more than my share ready for the summer, girl, your hair look killer. See your body getting bigger, but your waist looks slimmer. And I hope it's still with you when your hair get thinner. I ain't gotta work it out, I know I'm onto a winner. And I love it when I see you sing a song in the mirror.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 Laying in the seats, don't sleep tonight. Playing R. Kelly, I believe I can fly legit. She like a hooper, she don't know the verse. She know I love her even if I never say the word. You are oh, something I can't replace.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 Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het beste van dance, R&B en een beetje club tussendoor. En een beetje pop tussendoor. Het tweede uurtje voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje gaan we naar Italië met Dizzy Cavaschelli. Voor de muziek van eh, Tiny Tampa. Laatst verscheen hitte samen met Jess Climate. Not Letting Go. En daarvoor hoorde je Sam Veld met Show Me Love, de EDX Indian Summer Remix. CFM Zandvoort is even tijd voor de 10 boven beste plaat van de dansvoer. Deze week op 10, Skyjack, Avak en Rehab met Tiger. En op 9, Collective, Turmstraße met Sorry I'm Late. Op 8, Don Diablo met M&E met Universe. En op 7, Oliver Helders met Bunny Dance. Op 6, Mark met Get Get Down. En op 5 deze week Enzo Sifredi met Sometimes. Op 4 Headhunters en Crystal met Live Your Life. En op 3 Yolanda Be Cool en D-Cup met Saul Makossa. En op 2 Lose Control van natuurlijk met Oscar. En deze week op 1 Joe Stowe met The Party. This is how we do it. dus ze natuurlijk samen met Montel Jordan. Want hij heeft het ooit eh, ja, gemaakt, hè. Dat waren de tien boven beste plaats van de dansen. En Joe Stoll met de party hebben we al gedraaid als opening van dit programma. Maar ik heb wel een andere plaat. Die ook binnenkort waarschijnlijk in de top 10 staat. Hier is Disclosure. Met hun laatst verschenen hit eh, Holding On doen ze samen met Gregory Porter. taste of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. Een hit uit de 10 boven beste plaats voor de dansen door haar en Cremon met Get Get Down. En daarvoor horen Lucas en Steve met Fearless. CFM Zandvoort de Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië. Met DJ Kelly Met de beste van de clubs uit Italië. Voor nu, ik heb nog... Eh, misschien een tweetal plaatjes. Oliver Heldens misschien met de, eh, die Bunny Dance. Maar eerst die Ja. Met je lijkt op iemand. denkt die moet ik gewoon even draaien. Het is gewoon een grappige plaat. Ik zeg tot zometeen na de break. Hoi. Je lijkt op iemand, je praat als iemand. een beetje aan je tong. lijkt. Maak je niet zo kwaad. Je moet niet zo doen, zomaar ga je zo doen. En ik luister niet te lang naar die dingen van je, waarom zou je zo doen? Doe eventjes een klein beetje gewoon. Mij, mij krijg je niet kwaad. toch lelijk als je scheldt. Meid, maak je niet zo kwaad. Weet je nog Thailand?